Poedige start. Jobboots met het NOS Journaal. Het ziet eruit dat Spanje, conservatieve partij van premier Rajoy, geen meerderheid. De Partie Popular blijft wel de grootste partij. De sociaal-democratische PSOE eindigt als tweede partij. Volgens de voorspellingen hebben protestpartij Podemos en het progressief-liberale Ciudadanos ook veel stemmen gekregen, vooral van jonge kiezers. De Sloveense bevolking heeft zich in een referendum uitgesproken tegen het homohuwelijk. Volgens de eerste resultaten is 63% van de bevolking tegen een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. 37% stemde voor het homohuwelijk. In maart nam het parlement een wet aan die het homohuwelijk mogelijk maakte. Conservatieve groeperingen verzamelden de 40.000 handtekeningen die nodig zijn om een referendum te houden. Homohuwelijken die al gesloten zijn in Slovenië blijven geldig. IS beschikt mogelijk over een grote hoeveelheid blanco paspoorten... die strijders van de terreurbeweging kunnen gebruiken om naar Europa te komen. Dat meldt het Duitse blad Welt am Sonntag. Volgens de krant heeft IS apparatuur in handen... waarmee reisdocumenten kunnen worden nagemaakt. Ook zou de terreurbeweging in overheidskantoren in Syrië, Irak en Libië... tienduizenden paspoorten hebben buitgemaakt. De actie Serious Request van 3FM heeft een goede start beleefd. Na twee dagen staat de teller op 2,5 miljoen euro. Het Glazen Huis staat dit jaar in Heerlen. Drie radio-dj's draaien non-stop verzoeknummers tegen betaling. En in het hele land worden acties georganiseerd om geld in te zamelen voor het goede doel. De opbrengst gaat dit jaar naar kinderen in conflictgebieden. Vorig jaar stond het Glazen Huis in Haarlem en was de opbrengst 12 miljoen. Het geld ging toe naar slachtoffers van seksueel geweld. Het weer bewolkt met kans op wat regen. Ook morgen bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten kans op motregen. Later op de dag geregeld zon. Het wordt 10 tot 12 graden. De rest van de week bewolkt en af en toe regen. Het blijft aan de zachte kant.